Drie uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. Het Europees Parlement wil een einde maken aan het twee keer per jaar verzetten van de klok. Het wil het verzetten van de klok in 2021 afschaffen. Of er wordt gekozen voor de standaardtijd of de zomertijd is aan de lidstaten zelf. Maar het parlement wil voorkomen dat er in Europa een lappendeken aan tijdzones ontstaat. Er zou een speciale commissie op moeten toezien. Nederland is volgens het Europees Parlement een belastingparadijs. Het parlement heeft gestemd voor een resolutie met die boodschap... van PvdA-europarlementariër Paul Tang. Het is voor het eerst dat het parlement een EU-land een belastingparadijs noemt. Niet alleen Nederland wordt in de, in de motie benoemd als belastingparadijs... ook Luxemburg, Malta, Cyprus en Ierland zouden dat zijn. De motie heeft geen directe gevolgen voor Nederland. ProRail-topman Pier Eringa vindt dat het kabinet ambitieuzer moet zijn... met het Nederlandse spoorwegnetwerk. Volgens de directeur is het spoor met de huidige infrastructuur na 2030 vol en zijn veel meer maatregelen nodig. Staatssecretaris Van Veldhoven kondigde onlangs aan dat in 2040 tussen negen grote steden elke 10 minuten een trein moet rijden. Volgens ProRail kan dat sneller en kunnen er bovendien meer treinen rijden, maar dan is er wel een miljardeninvestering nodig. Volgens Eringa gaat de mobiliteitsgroei veel harder dan iedereen denkt. En een van de slachtoffers van de tramaanslag in Utrecht is uit het ziekenhuis ontslagen. De vrouw van 21 uit Nieuwegein raakte zwaar gewond toen Gukman T. vorige week maandag in de tram op het 24 oktoberplein in het rond schoot. Een man en een vrouw liggen nog in het ziekenhuis in Utrecht. Vrijdag zei burgemeester Van Zanen dat ze er slecht aan toe zijn. En dan het weer. Veel wolken en soms zon. Op de meeste plaatsen blijft het droog bij een graad of 10. Vanavond brede opklaringen en vannacht koelt het af naar plaatselijk 2 graden. Morgen is het eerst grijs met lokaal mist.